Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Vrijwel alle lokale medewerkers van de Nederlandse ambassade in Afghanistan... zijn veilig aangekomen op het vliegveld van Kabul. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt op Twitter dat het gaat om een groep van 207 mensen. De Afghanen worden met verschillende vluchten naar Nederland gebracht. Het is onduidelijk in welke fase die evacuatie verkeert. Een half uur geleden meldde Defensie via sociale media... dat er een vliegtuig is vertrokken vanuit Kabul. Tien mensen aan boord hebben Nederland als eindbestemming. Op Schiphol landde vanmiddag een evacuatievlucht met 153 passagiers aan boord. Daarmee zijn sinds woensdag 368 mensen vanuit de Afghaanse hoofdstad naar Nederland gevlogen. Griekenland heeft de stalen muur en de grens van Noord-Griekenland met Turkije verlengd. Hij is nu 40 kilometer lang. Ook is een nieuw elektronisch detectiesysteem in gebruik genomen... dat grenswachten waarschuwt als mensen toch proberen om illegaal de grens over te steken. De Grieken houden er rekening mee dat door de machtsovername door de Taliban... in Afghanistan een nieuwe vluchtelingenstroom op gang komt. Tienduizenden mensen zijn vandaag de straat opgegaan om te protesteren tegen de beperkingen die het nachtleven en festivals in Nederland nog steeds worden opgelegd. Vanwege corona zijn festivals tot 20 september verboden en moeten nachtclubs tot 1 november dicht blijven. De demonstranten willen dat evenementen per 1 september weer mogen plaatsvinden met een volledige capaciteit. Bij protestacties tegen de coronamaatregelen in de binnenstad van Den Haag... zijn drie mensen aangehouden. Ook is iemand gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Om op West meldt dat de demonstranten fakkels bij zich hadden... flyers uitdeelden en op fluitjes bliezen. Het Binnenhof is enige tijd afgezet geweest... nadat een groep demonstranten op last van de politie werd weggestuurd. Het weer. Vanavond en vannacht trekken regen- en onweersbuien over het land.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 So put your magic on me in your strings, uh, make me do anything. Yeah, yeah, got me looking hella crazy. the devil doesn't take me sola. Intense Radio. Intense Radio. House Vibes. Hosted by DJ Malzo. This is beber camará, água de beber camará, água de beber camará, água de beber camará, água de beber camará, água de beber camará, água de beber camará, água de beber camará, água de beber camará, água de beber camará, água de beber camará.